Zes uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Een man van 22 uit Rotterdam is opgepakt in verband met de moord in het Limburgse Blerik bij Venlo. Volgens 1 Limburg is de man één van de twee verdachten waar de politie nog naar zocht. De andere verdachte is nog niet gepakt. Begin november werd een man op klaarlichte dag op straat in Blerik doodgeschoten. Het zorgde voor veel onrust in de buurt, want het was al het derde schietincident in korte tijd. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep opnieuw twee jaar cel geëist tegen de Roermondse politicus Jos van Rij. Ook vindt het OM dat van Rij drie jaar lang geen wethouder of gedeputeerde mag zijn. De rechtbank in Rotterdam veroordeelde van Rij vorig jaar tot een taakstraf van 240 uur. Vanwege omkoping, het lekken van een vertrouwenscommissie, stembusfraude, corruptie en witwassen. Van Rij en het OM waren allebei tegen die straf in beroep gegaan. Een binnenvaartschipper heeft 180 uur taakstraf gekregen... omdat hij in 2013 op een plezierjacht botste. De Duitse schipper wilde het plezierjacht op de Nieuwe Maas voorbijvaren... maar dat ging mis. Hij voer met zijn schip van meer dan 100 meter lang over het jacht heen... waardoor dat kapseisde en zonk. Een Zwitsers echtpaar kwam om het leven. Hun dochter van 20 overleefde het. De rechter vindt dat de schepper niet genoeg afstand hield. Boeren stoten veel meer ammoniak uit dan gedacht. En dat is slecht voor de natuur in Nederland. Uit recente metingen van Gezondheidsinstituut RIVM blijkt dat de concentratie ammoniak in 2016 in natuurgebieden het hoogste is sinds het begin van de metingen. Het ministerie van Landbouw zegt dat de uitstoot juist is gedaald. Maar volgens het RIVM gebruikt de overheid verkeerde rekenmodellen. In Zaandam zijn drie mensen aangehouden die in supermarkt FOMAR spelden in etenswaren zouden hebben gestoken. Een van hen zit na verhoor nog vast. Het is een meisje van 16. De spelden zaten in 13 producten, zoals witlof, een groentesoeppakket en snoep en kattenvoer. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en dan is er kans op mist. Morgen is het vrij grijs met soms nog wat regen bij 10 tot 12 graden. Donderdag verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een drukke spits, maar dat is normaal op dinsdag. De files met 20 minuten of meer vertraging staan op de A4 Rotterdam richting Amsterdam... tussen Den Hoorn en Knoopert Prins Klausplein een half uur vertraging. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Leidsendam en Delft een half uur. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Bad Oeverdorp en Amstelveen... drie kilometer file, er staat een kapotte auto, één rijstrook is dicht... Op de ring van Amsterdam de A10 Noord tussen Geuzenveld en Zeeburg 20 minuten. A13 Den Haag richting Rotterdam. Een half uur vertraging voor knooppunt Kleinpolderplein. A20 richting Gouda tussen Schiedam en knooppunt de Presseplein 20 minuten. A27 van Utrecht naar Almere tussen Houten en Hilversum een half uur.